Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De plannen van het demissionaire kabinet om femicide te voorkomen gaan niet ver genoeg. Dat zegt Amnesty International. Femicide is vrouwenmoord, vaak gepleegd door partners, exen of familieleden. Het kabinet wil dat hulpverleners signalen als stalking beter herkennen. Amnesty zegt dat het beter is om psychisch geweld meteen strafbaar te maken. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie ook al eerder gezegd. Volgens het kabinet is het juist moeilijk om psychisch geweld te bewijzen. En triest nieuws. De vrouw die bekend werd met dit nummer is overleden. Romana op Ja, Romana, wiens echte naam Deborah is... is waarschijnlijk overleden aan een hartstilstand. Dat schrijft Omroep Friesland. Ze wordt bekend doordat ze danste in videoclips van haar vriend, zanger Rines. Ze ging ook vaak mee met zijn optredens. Maar dat vond ze soms best zwaar. Nou, de ene keer bleef ik thuis met, met Rines' moeder. En de andere keer ging ik mee. Als het me niet te veel werd. Ja, Romana, oftewel Deborah, werd 51 jaar. Het boek over een drugscrimineel uit Eindhoven mag toch worden verkocht. Tenminste als de foto's van twee undercover-agenten in het boek onherkenbaar worden gemaakt. De drugscrimineel werd gebruikt als inspiratie voor deze serie. De drugsbaron van het zuiden. Zo'n naam kennen niet zomaar dan komen we nou wel achter. Ja, je hoorde Ferry Bouwman in de Netflix-serie Undercover. De makers ontkennen trouwens dat ze Ferry gebaseerd hebben op de drugscrimineel... die nu dat boek over zijn leven heeft uitgebracht. In het boek staat dus een foto met de undercover-agenten... die onderzoek naar hem deden. Ze moeten nu dus onherkenbaar worden gemaakt. Het weer. Vanavond is het nog lekker eh, lang. Veel, ja, veel zon. Vannacht koelt het af naar een graad of 9.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 want me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. give you see in your eyes my soul, I can't contain Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad. My tea's on cold. I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'd all be grey.